Hij was een van de eerste leden van een boyband die toegaf dat hij homoseksueel was. Boyzone scoorde in de jaren 90 bijna 20 hits en ging in 2000 uit elkaar. Gately speelde ook in musicals. Het is niet bekend waaraan de zanger is overleden. Steven Gately werd 33 jaar. Pakistaanse commando's hebben in Rawalpindi een hoofdkwartier van het leger bestormd om een einde te maken aan een gijzeling. 25 gijzelaars werden bevrijd. Er zijn er drie omgekomen. Gisteren werd het hoofdkwartier aangevallen, vermoedelijk door Taliban-strijders. Het Pakistaanse leger bereidde zich op dat moment voor op een groot offensief in de grensregio met Afghanistan. Amerikaanse minister Clinton zegt dat met het verdrag tussen Turkije en Armenië een mijlpaal is bereikt... Ook de Europese Unie is verheugd over het akkoord. De relatie tussen Turkije en Armenië was bijna een eeuw verstoord vanwege de massamoord op Armeniërs in 1915. Turkije heeft altijd ontkend dat er sprake was van genocide. Gisteren spraken de landen af dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de massamoord. De politie in de omgeving van de Spaanse stad Benidorm heeft 10 kilo explosieven gevonden die vermoedelijk van de ETA zijn. De politie vond ook tijdschakelaars en ontstekers. Het materiaal zat in een ton onder de grond die door de vele regen zichtbaar was geworden. Afgelopen zomer pleegde de ETA onder meer aanslagen op het Spaanse eiland Mallorca. Op een veiling in Los Angeles hebben 1200 spullen van beroemde Amerikanen 5 miljoen dollar opgebracht. Dat is 2 miljoen meer dan was verwacht. Een van de twee lichtgevende handschoenen van Michael Jackson is voor 60.000 dollar van de eigenaar gewisseld. Ook kon er worden geboden op een gitaar van Elvis, en de zweep van Indiana Jones. Het weer droog en af en toe zon. In de middag meer bewolking en periode met regen. Het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS.